met het NOS Journaal. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Gouda van gistermiddag is een vrouw van 39. Ze werd op klaarlichte dag doodgeschoten op straat. Volgens de politie hebben meerdere mensen dat zien gebeuren. Ze probeerden met de hulpdiensten de vrouw nog te helpen, maar dat was tevergeefs. De dader is nog niet opgepakt. Volgens omwonenden gaat het om de ex van de vrouw, maar dat is nog niet bevestigd door de politie. Over het motief is nog niets bekend. Een groot deel van de zelfstandige filiaalhouders met een blokkerwinkel wil niet meer verder onder de naam Blokker. Die winkelketen ging eind vorig jaar failliet, maar heeft inmiddels met een tiental winkels een doorstart gemaakt. Tot gisteren konden de zelfstandige ondernemers met een blokkerwinkel laten weten of ze weer onder de vlag van Blokker willen vallen. Maar een groot deel kiest daar dus niet voor. Van de 400 winkels blijven er nog 50 over. Een groot deel van de ondernemers wil zich volgens het FD aansluiten bij Marskramer. In de Gazastrook zijn gisteren bijna 100 mensen om het leven gekomen. Meldt het ministerie van Gezondheid dat door Hamas wordt geleid. Lokale autoriteiten spreken van tientallen vrouwen en kinderen onder de slachtoffers. Zo kwam een gezin met zes kinderen om. Elders werden 19 leden van dezelfde familie gedood. Het Israëlische leger heeft nog niet op de aanvallen gereageerd. Ronald Koeman is niet van plan om nog als trainer bij een club aan de slag te gaan. Hij is momenteel bondscoach van het Nederlands elftal, nog tot en met het WK van volgend jaar. Koeman vindt dat iets heel anders als het coachen van een club, zei hij in de avondetappe. Bij een nationaal elftal is veel positiviteit, zegt Koeman. En bij clubs heb je ook wel eens teleurgestelde spelers, wat minder leuk is. Het weer. Vannacht gaat het flink regenen. De buien trekken de komende uren van west naar oost en daar kan ook wat onweer in voorkomen. Het is daarbij een graad of 14.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 different drum your tongue geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. You've only yourself that you can trust in. And I say, high time, mid afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, Just where you're blowing, getting to where should be going. away, waiting to feel all the dreams that say will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, I'll forever trying. You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild Alleen bij ZFM.